Mark Visser met het NOS Journaal. Dat komt doordat er dit jaar al zo'n 6000 Syriërs zijn binnengekomen... terwijl eerdere vluchtelingen uit vooral Eritrea ook nog geen plek hebben. Volgens staatssecretaris Steven is de rekker volledig uit. Kazernes zitten al vol en het lukt ook niet om asielzoekers in gewone huizen te plaatsen. Teven denkt over onconventionele maatregelen, zoals opvang bij mensen thuis. De twee Nederlandse artsen die in Afrika mogelijk besmet zijn geraakt met ebola... zijn vanavond teruggekomen in Nederland. Ze zijn naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht. Daar is gebleken dat ze geen ziekteverschijnselen hebben. Ze blijven er nog 24 uur ter observatie en daarna mogen ze naar huis. De twee hadden in Sierra Leone contact gehad met mensen van wie later bleek dat ze ebola hadden. Verschillende Arabische landen hebben volgens de New York Times aangeboden om luchtaanvallen uit te voeren op stellingen van IS. De krant heeft dat van functionarissen die meereizen met minister Kerry. Washington zoekt hulp bij de strijd tegen IS, maar wil wel de leiding houden. Kerry bezocht onder meer Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije en Egypte. In Amsterdam zijn de belangrijkste toneelprijzen van Nederland uitgereikt aan Abke Haring en Jacob Derwig. Haring kreeg de Theodor voor de beste vrouwelijke hoofdrol, voor haar rol in Hamlet versus Hamlet. De jury noemt haar spel ontroerend en overtuigend. Jacob Derwig krijgt de Louis d'Or voor zijn hoofdrol in Who's Afraid of Virginia Woolf. Volgens de jury speelt Derwig vilijn, bot, charmant, geestig en door en door geloofwaardig. Alberto Contador heeft voor de derde keer de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. Laatste etappe was een korte tijdrit in de stromende regen. Contador werd daarbij honderdste. En 101ste moet ik zeggen, maar daarmee kwam zijn leiderstruik toch niet in gevaar.